7 uur. Het Krol met het NOS Journaal. De verbouwing van station Utrecht Centraal loopt mogelijk een jaar vertraging op... en dreigt daardoor tot 100 miljoen euro meer te gaan kosten. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van documenten van het ministerie van Infrastructuur. De renovatie van het station was begroot op 270 miljoen. Door de vertraging wordt dat budget flink overschreden. Verzekeraars hebben vorig jaar zo'n 10% meer fraude opgespoord dan het jaar ervoor, in totaal voor zo'n 99 miljoen euro. De verzekeraars investeren meer in de aanpak van fraude. Volgens het Verbond van Verzekeraars werpt dat zijn vruchten af. Mensen sjoemelen vooral met verzekeringen voor auto's, brommers en motoren. In België protesteren boze boeren vandaag opnieuw tegen de lage prijs van hun producten. Net als de boze boeren in Frankrijk willen ze op strategische punten op- en afritten van snelwegen bezetten. Dat gebeurt onder meer op de E17 tussen Antwerpen en Frankrijk, waar veel Nederlandse vakantiegangers gebruik van maken. De boeren zouden het doorgaande verkeer op de snelwegen zelf met rust willen laten. Nederland gaat andere opties uitwerken voor de vervolging van de daders van de ramp met de MH17, nu Rusland de oprichting van een VN-tribunaal heeft geblokkeerd. Dat zei premier Rutte na de stemming in de VN-veiligheidsraad, waarbij Rusland zijn veto gebruikte om zo'n tribunaal tegen te houden. Rutte noemde het veto van Rusland een tegenslag, maar zei dat Nederland vastberaden blijft om de daders te vervolgen en te berechten. Specialisten uit Maleisië gaan op het Franse eiland Réunion de resten van een vliegtuig onderzoeken. Op het strand van het eiland, ten oosten van Madagaskar, zijn wrakstukken aangespoeld die mogelijk van de vermiste vlucht MH370 zijn. Het vliegtuig van Malaysia Airlines dat in maart vorig jaar spoorloos verdween. Réunion ligt zo'n 4000 kilometer westelijk van het gebied in de Indische Oceaan waar het vliegtuig vermist raakte. Het weer, ook vandaag weer regenbuien met een kleine kans op onweer. Maar er is ook een tijd zon en het wordt een graad of 18.